Volgens hem is de maatregel nodig om de burgers te beschermen. Het vliegverbod boven Libië, waar de VN-veiligheidsraad gisteren mee instemde, zou juist slecht zijn voor de burgers. Het regime van Gaddafi zegt ook open te staan voor gesprekken met andere partijen. De Libische opstandelingen zijn sceptisch over de aankondiging van het staakt het vuren. Ze, ze willen alleen praten over het aftreden van Gaddafi. Ook internationaal is er sceptisch gereageerd. De Britse premier Cameron zei dat Gaddafi niet zal worden beoordeeld op woorden, maar op daden. En volgens Frankrijk is de dreiging op de grond niet weggenomen. Het Nederlandse Rode Kruis begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. Op rekening nummer 6868 kunnen giften worden gestort. Het Rode Kruis in Japan gebruikt het geld voor onder meer water, voedsel, dekens en medische hulp. Omdat de andere groeperingen die bij de samenwerkende hulporganisaties zijn aangesloten niet of nauwelijks actief zijn in het getroffen gebied, is afgesproken dat het Rode Kruis het voortouw neemt. Giro 555 wordt daarom niet opengesteld voor giften voor Japan. De gehandicapte jongen Brandon verhuist binnenkort naar een andere zorginstelling. De jongen van 18 die in januari in het nieuws kwam omdat hij geregeld werd vastgebonden... kan in de nieuwe instelling in Sliedrecht een speciale behandeling krijgen. Daarbij hoeft hij niet te worden vastgebonden, zoals nu het geval is in Serenlo en Ermelo. Na overleg met deskundigen heeft de moeder van Brandon besloten dat een verhuizing de beste oplossing is... om te kunnen omgaan met zijn ernstige gedragsproblemen. Dan het weer, vooral in het midden en zuiden van het land regen. Vanavond opklaringen en minima vannacht rond het vriespunt.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 Iedere vrijdag hoor je hem hier op CFM. Mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben, zaterdag krijg je van mij de herkansing. Dan tussen 7 en 9 in de avond. Dan hoor je weer deze lijst voorbij komen. Deze lijst met 17 stijgers, 1 zittenblijver, 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen deze week eh, Robbie Williams, Carrie Barlow met Shame en ook Katy Perry Firework. Snel stijgen hoorden we even voor het nieuws Adele, Zet Fire to the Rain, 13 plaatsen. snelste daler is Hold It Against Me van Britney Spears, zij zakt 9 plaatsen. Langs genoteerd met alweer 17 weken, dat zijn de Black Eyed Peas en The Time. Kijken wij even in de geschiedenisboeken van 18 maart. Dan komen we een verjaardag tegen, want in 1900 is het AFC Ajax de professionele voetbalclub uit Amsterdam. Die wordt opgericht. In 1967 de Libische tanker Trojan Cannon die loopt ten zuiden van Engeland op de rotsen, wat leidt tot een grote milieuramp. De eerste grote olievervuiling op zee. Ook op 18 maart in Egypte wordt het 4400ste jaar oude mummie gevonden.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 Gaan omhoog van 21 naar nummer 14. En daarvoor op 19 eh, Katy Perry, Kanye West en E.T. En price tag doet mij meteen weer denken aan uh, Diddy Dirty Money. Diddy Dirty Money, ja dat gaat ook over geld namelijk, Diddy Dirty Money. Coming Home heet hun single, zij staan 8 weken in de lijst en zij blijven deze week zitten op nummer 13. I'm coming home, never felt so yeah. strong. Hey, eh? I'm back, I'm baby. feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put yeah. your hands put high. your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's and for you. Me, put your hands and high. Your dreams are filled. You're rocking with the best.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 Van 19 ging zij omhoog naar nummer 11. kijken wij eens even achterom, vinden we Nelly en eh, Kelly Rowland met Gone op nummer 20. Nummer 19 is er voor Katy Perry en Kanye West en Itchy. B.O.B. Don't Let Me Fall staat 11 weken in, de lijst, zak van 14 naar 18. Van 10 zakken naar 17 in de tiende week Pink and Fucking Perfect. Britney Spears Hold It Against Me staat 10 weken in de lijst, zakt bijna ook 10 plaatsen. Ze houdt er bij 9 van 7 naar 16. Van 8 zakken naar 15 in de 14e week Adele en Rolling in the Deep. Jesse G en B.O.B. en The Price Tag staat 5 weken in de lijst van 21 omhoog naar 14. Net zo 13 als vorige week Diddy Dirty Money en Coming Home 8 weken in de lijst. Alicia Dixon en Jay Sean, Every Little Part of Me, staat nu 6 weken in de lijst. Gaat van 16 omhoog naar 12. En Rihanna die ging van 19 omhoog naar 11 en deed dat in haar vijfde week met SNN. We gaan de top 10 in. We doen dat met de nummer 10 en die is van Chris Brown. Yeah, yeah, yeah. Staat alweer 7 weken in de lijst en eh, is goed op weg, want vorige week nog op 15. Deze week vinden we hem weer op nummer 10. Zometeen voor jou Animal en eh, die is van de Neon Trees en die vinden we op nummer 8 dit Chris Brown. Op nummer 8 hoorde je de Neon Trees en Animal. Acht weken in de lijst deze week omhoog van 11 naar die nummer 8 toe. ZFM, Westkust, weerbericht. Ondertussen is het eh, gestopt met regen, althans hier voor de studio. Het komt, ja, mis het nog wel een beetje. Er komt nog steeds wel wat water naar beneden. Maar vanavond en de komende nacht, dan klaart het geleidelijk wel weer wat op. Er is kans op nevel en mist en een temperatuur die daalt. En dat alles doet hij naar waardes tot eh, iets boven het vriespunt. Morgen weer een prachtige lentedag. Veel zonneschijn blijft droog en er waait een zwakke tot hooguitmatige matige noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Zaterdagavond, zondagnacht ook weer vrij helder en bij een eh, zwakke zuidwestelijke wind daalt de temperatuur opnieuw naar waarde rond het vriespunt. Zondag dan eh, ja, wel wat wolkenvelden, maar ook flinke periodes met zon. Het blijft droog en er waait een eh, zwakke zuidwestelijke wind. De temperatuur zondag zal stijgen naar maximaal 11 graden. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Iverlingen van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Laren staat er 7 kilometer. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor knoop het Oude Rijn 9 kilometer. De A4 Amsterdam richting Delft tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de ook dicht. En dat komt door een ongeluk. De A27 Gorkum richting Almere tussen Houten en Beeldhoven 9. En tot slot de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Leusden 8 kilometer.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 Deze week gaan ze drie plaatsen verder omhoog en staan ze op 6. Werpen wij een blik op de enige echte Nederlandse top 40. Daar vijf nieuwe binnenkomers op 39. So Far Gone van James Blunt. 37 is voor Alan Clark en Foxy Lady. Jennifer Lopez samen met Pitbull komt binnen op 30. On the Floor. Don Farden, I'm Alive komt binnen op 29. En Anouk komt binnen op 24 en zij doet dat met de Killer Bee. Nummer 10 is dezelfde als vorige week, Tiger Groose en Higher. Neon Trees Animal vinden we weer op nummer 9. Rihanna SNM gaat van 11 omhoog naar 8. En de top 7 is net zo eh, als vorige week. Usher met More op 7. Rihanna David Guetta, Who's the Chick op 6. Martin Solveig Hello op 5. Lady Gaga Born This Way op 4. Grenade Bruno Mars op 3. Nummer 2 Adele Set Fire to the Rain. En nummer 1 Adele Rolling in the Deep al zes weken lang achter elkaar op die hoogste tree van de Nederlandse top 40. Deze Adela. In Europa doet ze dus ietsjes minder als we alle landen bij elkaar tellen. Maar dan 13 plaatsen winst met Set Fire to the Rain. Dan ben je toch wel weer goed op weg. De top 5 van Europa beginnen we met de nummer 5. Zakkend van 3 naar 5. 10 weken in de lijst. Enrique Iglesias. Hij kreeg een beetje hulp van Ludacris. En de single Tonight, I'm Fucking You op nummer 5. I know you want van de tijd moeten we Ricky Iglesias toch een beetje stoppen met zijn eh, Tonight. En dan gaan we gewoon lekker verder met de nummer 4 in handen van uh, Robbie Williams. Zeven weken nu in de lijst van 5 omhoog naar 4. Hard en I. klok is ook onverbiddelijk voor Robbie Williams en Hard and I. Ondertussen namelijk alweer 11 minuten voor 5 uur. En ik heb de top 3 nog te gaan. En laten we nou gewoon met de nummer 3 beginnen. In handen van Lady Gaga. 5 weken in de lijst van 6 omhoog naar 3.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 En een beetje hulp dus van Fire komt die als een hey na na na. Daarvoor Lady Gaga Born This Way van 6 omhoog naar nummer 3. Nog één plaat te gaan. De nummer 1 van Europa deze week in handen van Martin Solveig en Dragonhead. Hello!